Dit is Jelle Seubring met het NOS Journaal. In een dorpje vlakbij het Amerikaanse Philadelphia zijn drie mensen doodgeschoten. De 26-jarige schutter verschanste zich na de schietpartij in een woning. En na een urenlange omsingeling gaf hij zich dan over. Volgens de politie zijn de slachtoffers zijn stiefmoeder, tienerzusje en de moeder van zijn kinderen. Het motief van de man is onduidelijk. In Mierlo in Noord-Brabant is een vrouw na een steekpartij voor haar woning op straat overleden. De politie heeft een verdachte aangehouden, vermoedelijk de partner van de vrouw... die kort daarna in de buurt is opgepakt. Kinderen die in de woning waren raakten lichtgewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met ze gaat is niet duidelijk. Volgens Omroep Brabant gaat het om vijf kinderen en wonen ze in het huis. De politie doet onderzoek. In Wales wordt Von Getting de eerste zwarte premier van het land. Hij won met ruim 57% van de stemmen de leiderschapsverkiezingen van Wales Labour... Dat is de regerende partij van het land. Het Verenigd Koninkrijk heeft met van naast Schotland en Engeland... nu ook in Wales een eerste minister die niet wit is. Kettings ouders kwamen uit Wales en Zambia. Een vulkaan op het schiereiland Reykjanes in het zuidwesten van IJsland... is voor de vierde keer sinds december uitgebarsten. De meteorologische dienst waarschuwde al enkele weken voor nieuwe uitbarstingen. Na de vorige uitbraak in februari zaten 20.000 mensen een tijd lang in de kou... doordat verwarmingsbuizen waren verwoest door de lava. in de Eredivisie heeft Vitesse in eigen huis met 1-1 gelijk gespeeld tegen Almere. In Rotterdam speelden ook Excelsior en RKC Waalwijk met 1-1 gelijk. Door deze uitslagen blijft de stand onderin ongewijzigd. Vitesse staat 17e met 5 punten achterstand op Excelsior en RKC er was vanaf afgelopen avond nog een wedstrijd. Fortuna Sittard won met 3-1 van Pek Zwolle. Het weer opklaringen. Het koelt af naar net boven nul.